Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Daklozen moeten zo snel mogelijk een eigen huis krijgen. Volgens het kabinet heeft dat veel meer zin dan daklozen van opvangplek naar opvangplek te sturen. Je staatssecretaris Van Ooyen. Het beste is eigenlijk om meteen een goede plek te hebben en vanuit daaruit weer te herstellen. Je financiën op orde te krijgen, je, misschien je mentale of geestelijke problematiek op orde te krijgen. Dat is veel effectiever dan eigenlijk van hot naar her verhuizen de hele tijd. En pas helemaal aan het einde van het circus naar huis toe. Er is wel een probleem, er is al een groot huizentekort. Er zijn dus niet meteen huizen voor daklozen beschikbaar. Toch denkt de staatssecretaris dat er in de toekomst wel mogelijkheden zijn. Een middelbare school in Beeldhoven zit vandaag op slot na een dreigmail. Scholieren kregen eergisteren een bericht met de tekst... Ik ga jullie allemaal doodschieten, geniet nog maar van jullie leven. Bij de tekst stond een foto van een pistool. De mail is verstuurd vanuit het account van een leerling, maar die weet van niets. School denkt dat zijn account gehackt is. Oekraïners die in het Westland in kassen werken worden uitgebuit, hebben RTL Nieuws en vakbond CNV ontdekt... Vanwege de oorlog zijn ten minste 60.000 Oekraïners hier naartoe gevlucht. Veel van hen zoeken werk. En daar wordt dus misbruik van gemaakt. Volgens RTL Nieuws hebben sommige Oekraïners in de kassen te maken met wurgcontracten. Ze krijgen slecht betaald en als ze weg willen krijgen ze helemaal geen geld. Mensen zouden zelfs kunnen worden teruggestuurd naar Oekraïne. Op vliegveld Brussels Airport in België hebben bagagemedewerkers vanochtend spontaan gestaakt. Net als hun collega's op Schiphol willen ze meer geld en minder werkdruk. Deze man zat al in het vliegtuig, maar moest weer uitstappen omdat zijn koffer niet was ingeladen. Wij waren van plan van met het vliegtuig te vertrekken naar Ibiza. En wij hebben vernomen in het vliegtuig zelf, via het, het cabinepersoneel, dat de bagageafhandelaar eh, Avia Partner het werk heeft eh, neergelegd. En, ondertussen zijn wij het vliegtuig moeten verlaten Inmiddels is de staking voorbij. De directie van de luchthaven heeft beloofd te gaan proberen de werkdruk omlaag te krijgen. Toch moeten reizigers nog de hele dag rekening houden met gedoe met hun koffers en vertragingen. Het weer lekker zonnig vandaag. Het is een graad of 20. Morgen iets meer wolken met in de avond in Limburg kans op een bui. Wel warm, 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Behoorlijk wat vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... Bij afrit Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd waardoor twee rijstroken dicht zijn. Hou rekening met ruim een uur vertraging vanaf afrit Baarn. Verder ook nog een file op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren. Tussen Nederhorst en Berg een file tot aan Loenersloot.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 Hello, darling, haha, hello, good looking. Hello, darling, haha, hello, good looking. Zon, zee, straat. En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder etmaal weer. ZFM Zon. por el y feo, pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor Hoy pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber Desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y de negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura Solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y punto 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. places I have been. Walk the deserts swam the shore.